Kees Groot met het NOS-journaal. De Tweede Kamer stemt vandaag nog niet over de voordracht van Guido van Woerkom als nationaal ombudsman. Op verzoek van de PvdA wordt de stemming uitgesteld. De partij wil eerst nog een gesprek met Van Woerkom. Een meerderheid van de Kamer stemde daarmee in. Van Dam refereerde bij zijn verzoek aan de commotie van de afgelopen dagen. Van Woerkoms kandidatuur staat ter, staat ter discussie omdat hij in het verleden discriminerende uitspraken heeft gedaan over Marokkanen. Gemeenten mogen geen weigerambtenaren meer benoemen. Na de tweede heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefwet hierover van D66. Nieuw aangestelde ambtenaren van de burgerlijke stand moeten alle huwelijken sluiten, dus ook die tussen twee mannen of twee vrouwen. Zittende ambtenaren blijven ongemoeid, maar gemeenten mogen hen wel overplaatsen. In Parijs zijn twee mannen die een Nederlandse homo mishandelden veroordeeld tot celstraffen van een jaar en anderhalf jaar. De twee sloegen de Nederlander vorig jaar april toen hij met zijn vriend terugkeerde van een feest. De volgende dag zette hij een foto van zijn zwaar gehavende gezicht op Facebook. In het westen van Ierland zijn in een oude beerput de skeletten van zeker 800 zeer jonge kinderen gevonden. De put staat vlak bij de plek waar tot in de jaren 60 een katholiek tehuis voor ongehuwde moeders stond. Volgens buurtbewoners werden de kinderen in het tehuis verwaarloosd. Velen stierven al jong aan ziekten als de mazelen, TBC en longontsteking. Het Joods Museum in Brussel zal na de heropening permanent worden bewaakt. Elke dag zullen er vier agenten aanwezig zijn. Ruim een week geleden schoot een Syriëganger in het museum drie mensen dood. De man werd vrijdag opgepakt in Frankrijk. Voor de aanslag had het museum alleen camerabewaking. Het is nog niet bekend wanneer het museum weer open gaat. Het weer in het oosten en noorden veel zon, elders meer bewolking. Het is 18 graden op de Wadden tot plaatselijk 23 in het oosten. In de loop van de middag kan het in het binnenland een bui vallen. Morgen zijn er meer buien, veel bewolking en een graad of 18. Dit was het Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 5 kilometer file tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer. De weg is daar weer vrij. Aansluitend op de A20 hoek van Holland richting Gouda 2 kilometer file tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbrechtseplein.